Een van de initiatiefnemers van de rechtszaak, die het zelf een keer meemaakte, is blij, zegt hij op Radio 1. Ja, ik denk dat dit echt een, een fantastische steun eh, in de rug is voor al die mensen die hiervoor eh, gevochten hebben de afgelopen periode. En ik denk met eh, ja, deze uitspraak in onze onze handen. Dat we daadwerkelijk ehm, ja, niet alleen maar de marechaussee, maar ook breder, de politie en eigenlijk alle handhavers die risicoprofielen gebruiken, dat zij ehm, ja, hiermee moeten stoppen. Het ging om een hoger beroep. De rechter bepaalde twee jaar geleden dat de marechaussee wel naar huidskleur mocht kijken bij het uitpikken van mensen. Een hogere rechter zegt nu dus van niet. Nieuwe vrachtwagens en bussen moeten flink minder CO2 gaan uitstoten. Dat wil de Europese Commissie. Bij vrachtwagens moet de uitstoot door de jaren heen naar beneden. 45% per 2030 en in 2040 uiteindelijk 90%. En de commissie wil dat in heel Europa ook stadsbussen straks CO2-neutraal zijn. In Bussum, vlakbij Hilversum, is vannacht een plofkraak geweest bij een juwelier. De hele voorgevel is vernield door de knal. Sneu vindt deze buurvrouw. De allerhardste werker van Bussum ongeveer meneer? Ja, zeker weten. Ik woon hier met mijn hondje erboven. Dus vlak ernaast. En wanneer ik ook langs kom, zit altijd nog te werken tot s'avonds laat priegelen daarvoor aan het raam. Het is echt ongelooflijk hard. Moet het net deze manier gebeuren? ik gun het niemand, maar nee. als iemand het niet verdient, hij het wel. het is onduidelijk wat er precies is meegenomen. En normaal groeien ze in de tropen, maar blijkbaar doen ze het ook heel lekker in woonkamers in Zeeland. Bananen. Sarah in Middelburg zorgde goed voor haar bananenplant en had ineens 60 van die gele kromme dingen hangen. Ja, we werden eigenlijk een beetje gek toen we het zagen. We dachten van, oh jee, we hebben bananen, wat gaaf. En ik denk dat het huis gewoon een echt een ideale locatie is voor een plant om lekker te bloeien. Hij stond echt voor het raam. Ehm, ja, als de zon scheen, dan scheen hij wel echt vol erop. Eh, en we verzorgden hem natuurlijk met heel veel liefde en aandacht. Dus hij kreeg ook in de zomer elke dag genoeg water. Veel sproeien. Dus we hebben er ook wel, eh, ja, ook wel een klein beetje werk aan gehad. Het weer lekker zonnig bij een graad of 12. Morgen begint ook zo. Later vanuit het westen wat meer wolken en opnieuw zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk staat er eh, file op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij de Leegwaterbrug. 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Mm. Can I get it right now? get it right now get it right now? Mm. Can I get it right now? Mm -hmm. Can I get it right now? Can I get it right now? Let me, let me just come and get it.